en er worden weer meer huizen verkocht. Maar in de bouw merken ze nog helemaal niets van. Vergeleken met het topjaar 2008 ligt de omzet in het tweede kwartaal 59 procent lager. Vooral de grote bouwbedrijven hebben het moeilijk. Bij het kleinbedrijf gingen de zaken wel beter en steeg de omzet. ZZP'ers profiteerden van het verlaagde btw-tarief voor onderhoud en verbouwingen. Rusland en Oekraïne zijn het eens over het Russische konvooi met hulpgoederen voor Oost-Oekraïne. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov zei in Berlijn niet wat er is afgesproken. Maar vermoedelijk wordt de lading van de ongeveer 280 Russische vrachtwagens grondig onderzocht voordat ze de grens over mogen. Dat was een eis van de Oekraïne dat bang is dat de Russen ook militair materieel het land in willen brengen. Lavrov zei verder dat Moskou het zou toejuichen als de OVSE met drones de grens tussen Rusland en Oekraïne gaat bewaken. Dan kunnen Europese waarnemers zelf zien dat de Russen geen voorbereidingen treffen om Oekraïne binnen te trekken. In Hilvarenbeek zit nog steeds een man op het dak van een jachthuis. Hij wil er niet vanaf. Het gaat om een man uit Estland. De burgemeester zei op Omroep Brabant dat de est hier was om een festival te bezoeken. De man klom gisteravond rond 6 uur het dak op nadat een boswachter hem bij het huis had betrapt. De politie praat op hem in om hem naar beneden te krijgen, maar dat heeft nog geen succes. De man heeft dakpannen naar de agenten gegooid. Het weer wisselend bewolkt en geregeld buien met kans op onweer. Eerst vooral buien in het noorden en langs de kust, later ook in het zuidoosten. De zon schijnt af en toe, het waait hard en het wordt hooguit 17 graden. Later vandaag minder wind en minder buien. De komende dagen blijft het wisselvallig en koel. Dit was het NO. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANUB. Er staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Muiden 2 kilometer.